De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie, maar afgelopen jaar was de groei maar 0,1 procent. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven en ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF... en staat ermee qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten... die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan... waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suicidaal. Uiteindelijk is ze aan het eind van de avond neergeschoten... en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar zij zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond op een brancard afgevoerd. Er zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel werden patiënten uit het gedeelte waar de brand uitbrak overgebracht naar andere ziekenhuizen. Opnieuw hebben de Houthis een containerschip in de Rode Zee aangevallen omdat het een link zou hebben met Israël. De raketaanval op het schip veroorzaakte twee explosies en er brak brand uit. Niemand raakte gewond. In Egypte is de bovenste helft van een standbeeld van farao Ramses II gevonden. Het is bijna 4 meter hoog. De farao draagt een dubbele kroon en een hoofdtooi met een cobra erop. De andere helft van het beeld werd bijna 100 jaar geleden al opgegraven. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan ook wat lichte regen vallen... bij temperaturen tussen 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt, bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten.